uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft de FBI opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te doen naar rechter Kavanaugh, zijn kandidaat voor het Hoge Rechtshof. Dat onderzoek moet binnen een week zijn afgerond. De Senaatscommissie voor Justitie heeft Kavanaugh voorgedragen als kandidaat voor het Hoge Rechtshof, maar de Senaat stemt pas over zijn benoeming als het FBI-onderzoek is afgerond. De voordracht van de conservatieve republikein volgt een dag na de openbare hoorzitting... die werd gehouden omdat een vrouw hem beschuldigt van aanranding toen ze 15 was. De politiek zal keuzes moeten maken om het doel van het klimaatakkoord te halen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2030 moet Nederland minimaal 49 minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Zo staat in het regeerakkoord. Maar Nederland hangt onderin de lagere middenmoot van landen die hun broeikasgasuitstoot terugdringen. Tot 2016 is die in Nederland afgenomen met 12 procent. In Ravensburg in Duitsland heeft een man met een vleesmes mensen op straat aangevallen. De aanvaller is opgepakt. Het is een asielzoeker van 19 uit Afghanistan. De slachtoffers zijn twee Syrische asielzoekers van 19 en 20... en een Duitse man van 52. Het is niet duidelijk of de dader de drie kent. De politie heeft geen aanwijzingen dat het om een terroristische daad gaat. De KNSB blijft de trainingsgroep voor topschaatsers zonder ploeg... financieel de rest van het seizoen ondersteunen. Zodra schaatsers en coach een ploeg hebben gevonden... houdt die ondersteuning van KNSB en NOC-NSF op. Bij de start in juni bestond de groep uit elf rijders. Zeven daarvan zijn nog altijd op zoek naar een geldschieter. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar tot 1 tot 6 graden.